Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel politici zijn blij met de koninklijke excuses. Koning Willem-Alexander zei vanmiddag in een videoboodschap dat hij spijt heeft... dat hij afgelopen vrijdag samen met zijn gezin op vakantie naar Griekenland is gegaan. Het doet pijn. Uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben. Er was veel kritiek op de vakantie, ook in de Tweede Kamer. daar zijn de meeste mensen blij dat de koning nu zijn excuses heeft gemaakt, zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Vooral veel waardering voor de verklaring, ook eh, van Joost Sneller van D66. Hij was een van de meest kritische Kamerleden van de regeringspartijen. Hij noemt het goed dat na Rutte nu ook de koning zelf ruiterlijk erkent dat de vakantie niet gepast was. Eh, van de Molen van het CDA zegt eh, dat de koning dit goed doet en dat het verstandig is dat hij er zelf iets over zegt. Tot nu toe kwam kwam er alleen tekst en uitleg via premier Rutte... die officieel verantwoordelijk is voor de koning. De marechaussee heeft gisteren op Schiphol een man opgepakt... die zich flink misdroeg in een vliegtuig. Tijdens de vlucht vanuit Curaçao was hij agressief tegen een andere passagier... en hij zou iemand hebben geslagen. De man blijkt in België nog een gevangenisstraf van vijf jaar uit te moeten zitten. Met de horeca op slot worden sommige ondernemers noodgedwongen creatief Zoals de bazen van Café de Schimmel in Apeldoorn. Daar staat de biljarttafel vol met kerstmokken, mutsen en engeltjes. Alleen aan de toog herken je de bruine kroeg nog. Toen bij de laatste persconferentie van Rutte duidelijk werd dat de kroegen voorlopig dicht blijven, hebben ze hun plannen gesmeed. Toen zeiden we tegen elkaar, het zou wel langer, als, eh, langer duren als die vier weken, tot aan de kerst. Toen dus kwam het idee van een kerstwinkel. Ja, gezellig hè? Het is een beetje uit de hand gelopen. <laughs> De kerstkroeg draait best aardig en hoopt zo de komende maanden de schade van de lockdown te beperken. Het weer begint steeds harder te waaien, vooral aan de kust. In de loop van de avond neemt de wind weer wat af. Morgen veel bewolking, misschien wat regen en met 16 graden zeker niet koud. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een kapotte vrachtauto op de A7 vanuit Zaandam naar Hoorn tussen pummeren Zuid en afrit Avenhoorn. Daardoor 3 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Mag het licht uit? Mag het licht uit? Weet je wat het mooie is van licht? Het kan ook uit. Reclameverlichting, s'nachts nergens voor nodig.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 Over een kleine stille weg knows my name now. But something about it still feels strange. Like looking in a mirror, trying to steady yourself and seeing somebody else. And everything is not the same now. It feels like all our lives have changed.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 Bij P. thuis werden duizenden foto's en video's van kinderen gevonden... voor een deel gewelddadig van aard. Radiozender 3FM past de Serious Request-actie voor dit jaar aan. De wandeltocht door het land om geld in te zamelen wordt uitgesteld tot volgend jaar vanwege de coronamaatregelen. Voor dit jaar wordt een nieuwe actie bedacht. En wielrenner Mathieu van der Poel is hard gevallen in de driedaagse Brugge de Pannen en daarna gestopt. Zondag won van der Poel nog de Ronde van Vlaanderen. Het weer, vanavond neemt de wind af, morgen wisselend bewolkt met een enkele bui en een graad of 16.